VVD-leider Rutte wil een concept-regeerakkoord schrijven waar andere partijen zich bij kunnen aansluiten. Hij ziet ook nog mogelijkheden voor een rechtse coalitie met gedoogsteun van de PVV, maar PVV-leider Wilders ziet dat op dit moment niet. Die denkt aan nieuwe verkiezingen als het schrijven van dat concept-regeerakkoord mislukt. CDA-leider Verhagen wil ook dat Rutte een conceptregeerakkoord schrijft. En PvdA-leider Cohen wil een vijfpartijenkabinet van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Of een kabinet met VVD, PvdA en CDA. Een man met rechtsextremistische sympathieën die wilde dat zijn sperma alleen voor blanke vrouwen zou worden gebruikt, heeft bij twee spermabanken in Nederland gehoor gekregen. Dat meldt het programma Uitgesproken van de VARA. Op internet zegt de man dat hij met zijn zaad het Arische ras wil versterken. De Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie gaat nu bekijken of de richtlijnen voor spermadonatie moeten worden aangepast. Tennisser Rogier Wassen is met zijn Duitse dubbelpartner Florian Mayer uitgeschakeld op de US Open. Ze verloren in de achtste finales in drie sets van de Spanjaarden Granollers en Robredo. In het enkelspel plaatste Novak Djokovic zich voor de kwartfinales door een overwinning op de Amerikaan Marty Fish. In de kwartfinales speelt Djokovic tegen de Fransman Monfils. Voor Andy Murray is het toernooi voorbij. De schot verloor in vier sets van de Zwitser Wawrinka. Arjen Robben, die kort voor het WK geblesseerd raakte, had niet één, maar twee spierscheuringen. Dat zegt zijn club Bayern München op grond van een MRI-scan. Volgens Bayern heeft de medische staf van de KNVB dat niet gezien. Robben heeft in Zuid-Afrika dus met een gescheurde hamstring gespeeld. Nu is hij zeker een half jaar uitgeschakeld. Het weer vanuit het zuidwesten regen, noordoosten houdt het tot in de ochtend droog.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 If then an guitar is all he can afford, when he gets up under the lights play his bass. consultant. music's playing, a celebration starting under the street lights. The scene is being set, a night for oh romance, a night you want.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 ga toch nog